Marielle Hageman met het NOS Journaal. In een nachtclub in de Venezolaanse hoofdstad Caracas... zijn bij een eindexamenfeest zeker 17 doden gevallen... nadat iemand een traangasgranaat had laten afgaan. De granaat ontplofte tijdens een vechtpartij. Op dat moment waren er zo'n 500 mensen binnen... die in paniek naar buiten probeerden te vluchten. Zeker 11 mensen kwamen om door verstikking. Acht van hen waren nog geen 18 jaar oud... Er zijn zeven verdachten aangehouden onder wie de eigenaar van de club. In Moskou is een taxi ingereden op voetgangers. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt, onder wie een aantal Mexicanen die het WK voetbal bezoeken. Mexico speelt morgen in de Russische hoofdstad tegen Duitsland. Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een aanslag. De bestuurder van de taxi, een Kirgizier, zou de macht over het stuur hebben verloren. Persbureau Interfax sprak een getuige die zei dat de man dronken was. De Duitse inlichtingendienst heeft tussen 1999 en 2006 bijna 2000 organisaties en bedrijven in Oostenrijk in de gaten gehouden. Zo blijkt uit onthullingen van de Oostenrijkse krant Der Standaard. Op de lijst staan ministeries, bedrijven, goede doelenstichtingen, islamitische verenigingen en wapenproducenten. De inlichtingendienst rangschikte de instellingen en bedrijven in categorieën zoals betrokken bij witwassen en financier van terrorisme. De informatie werd volgens de krant gedeeld met de Amerikaanse geheime dienst NSE. Op Pinkpop zijn twee Roemenen aangehouden met 53 telefoons op zak. Een medewerker van het popfestival zag de twee zakkenrollers bezig en schakelde de beveiliging in. Daarna zijn ze overgedragen aan de politie. De meeste telefoons zouden zijn buitgemaakt tijdens het concert van punkrockband The Offspring.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 kid.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 嘿。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 ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. Mr. Worldwide to infinity. <laughs> you know the roof on fire.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 I'm a fireball. Looking around with my new confirmation. Broken it down, what is love?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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 FM.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 I'm your body. went too far. My heart still. got going on. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM.